Uur. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De afgetreden premier van Bangladesh, Hasina, is het land ontvlucht. Ze zou eerst onderweg zijn geweest naar India... maar volgens de Indiase omroep Times Now ging ze daarna naar Londen. Hasina stapte gisteren op na wekenlange protesten... waarbij ruim 300 mensen omkwamen. Na het vertrek van Hasina heeft het leger aangekondigd... dat er een interimregering komt... Amerika heeft erop aangedrongen dat de vorming van die regering democratisch verloopt. Op een legerbasis in Irak zijn zes Amerikanen gewond geraakt toen een vermoedelijke raket vlakbij insloeg. De aanvallen komen waarschijnlijk van aan Iran gelieerde Irakese milities, zegt persbureau AP. De legerbasis, waar ook Nederlandse militairen zitten, werd eind juli ook al aangevallen. Tropische storm Debbie heeft in Florida zeker aan vier mensen het leven gekost. Ook zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. De storm kwam gistermiddag aan land als orkaan, maar zwakte af tot tropische storm. In de nasleep daarvan worden in Florida nog extreme buien verwacht die overstromingen kunnen veroorzaken. In een gezamenlijke verklaring op internet hebben twee oppositieleiders in Venezuela het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Na de verkiezingen van vorige week is er onrust in Venezuela. Inwoners, maar ook andere landen twijfelen aan de uitslag. Ze denken dat de oppositie de meeste stemmen kreeg. President Maduro wordt opgeroepen om snel officiële verkiezingsdocumenten vrij te geven. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben op de Olympische Spelen in Parijs een gouden medaille gehaald. De wedstrijd tegen Frankrijk werd in de laatste seconde van de verlenging beslist... toen Nederland een achterstand wist om te buigen in een voorsprong. Het werd 18 tegen 17. Het weer, het wordt een zonnige dag. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler door een westenwind. Ook is er kans op een regen- of onweersbui.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 De aanvallen komen waarschijnlijk van aan Iran gelieerde Irakese milities, zegt persbureau AP. Tropische storm Debbie heeft in Florida zeker aan vier mensen het leven gekost. Ook zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. In Florida worden extreme buien verwacht die overstromingen kunnen veroorzaken.